Jojo, wat is dit ouderwetse polka toch schoen? Deze is een schoen, boete gewoon, jojo. Al is er ouderwets, die polka blijft schoen. Deze band niet de groen. al dat schuiven, schuiven, schuiven, gisteren lekker op en neer. Je kunt me gleuven, gleuven, gleuven, zoenen, steen ouwe met zijn polka torsioen. Deed de toen schoen. Die polka dansen weer altijd. Die polka willen weer niet kwiet. Die polka overleeft een tiet. Al is eruit, dan rinkelt hij de vuurtjes van de grond. We maken het bij bond en dansen samen rond, joh. boete gewoon, ja, ja. Al is ze ouderwets, dit polka blesjoen, deze de groen. Met al dat schuiven, schuiven, schuiven, gisteren lekker op en neer. Je kunt nu gleuven, gleuven, gleuven, zoenen, polka brengt plezier. Ja, ja, wat is nou dit nou ouderwetse polka?